Reizigers die vanaf 23 april hun vlucht hebben gemist door de lange rijen... krijgen hun extra gemaakte kosten terug. Het gaat dan om uitgaven die niet vergoed werden door bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij en de reisverzekering. Bijvoorbeeld het bedrag van een nieuw ticket, maar ook de reiskosten als mensen besloten om met de auto of de trein verder te reizen. In de Amerikaanse staat Ohio heeft een gewapende man geprobeerd het kantoor van de FBI binnen te komen. Hij sloeg op de vlucht toen het alarm afging. Bij de achtervolging daarna is geschoten, zegt de politie daar. Gunfire was exchanged between officers on scene and the suspect. Uh, at this time, no officers have been injured as a result of this. Uh, the scene is still active and there is still an active standoff situation occurring uh, at this time. Volgens Amerikaanse media is de man ingesloten, maar kan hij nog niet worden gearresteerd. Het is niet duidelijk waarom hij bij de FBI naar binnen wilde. Een medewerker van een basisschool in De Beeld in Utrecht is op non-actief gesteld na meldingen van grensoverschrijdend gedrag, schrijft de school in een brief naar de ouders. Bij de school hoort ook een kinderopvang en een paar peuters hebben de naam van een van die medewerkers genoemd. Waarna een melding is gedaan door de ouders. Politie en OM gaan kijken of er inderdaad een strafbaar feit is gepleegd. En als jij in het huis zou willen wonen waar Johan Cruijff is opgegroeid... dan heb je nog maar twee uurtjes om kans te maken. Je bent niet de enige. Meer dan 1400 mensen hebben zich aangemeld voor de sociale huurwoning... in de Amsterdamse wijk Betondorp. De nieuwe bewoners moeten wel tegen pottenkijkers kunnen. Ja, af en toe staan er wel mensen te gluren of even, de, even te koekeloeren of een foto te maken. Dat gebeurt. En dat is ook de reden waarom we toekomstige bewoners vertellen over de geschiedenis van dit huis. Maar je moet er ook rekening mee houden dat sommige mensen foto's maken van je woning en misschien stiekem naar binnen kijken. Of aanbellen en vragen of ze naar binnen, naar binnen mogen kijken. En ja, daar moet je wel tegen kunnen, dus dat zeggen we van tevoren.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 dat was Michael Shaw en de Bad Hunky Tanker hier bij de Nashville Radio Show. We zijn er weer, twee uur lang folk Americana, country muziek en natuurlijk bluegrass, want dat is het tweede nummer altijd in de show. En dan gaan we snel mee verder, want de playlist zit echt bomvol met heel veel lekkere muziek. Dit is een nummer van het album The Fall. Het is een duo, dat heet Jim en Lina Woolsey. En dit is Will You Be Ready? When he comes with hair, white and eyes burn like fire? Will you rejoice at the holy voice that sounds like many waters? Will you raise your hands to glory? Shout and praise the Lord. Hang your head in sorrow. Curse the day that you were born. or will Christ not know you and Jim en Woolsey en Will You Be Ready. De eerste bluegrass plaat van deze show. En verderop hoor je nog veel meer bluegrass voorbij komen. Maar nu gaan we de digitale brievenbus en voor gaan we naar Noorwegen. Voor de nieuwste single van Lisbeth Haug. Dit is In the Middle of Nowheresville. was onze eerste digitale brievenbus-inzending. Daarvoor gingen we naar Noorwegen. En verderop in de show gaan we nog een keer naar Amerika. We gaan naar Australië en we gaan zelfs nog naar Engeland. Maar nu gaan we naar Amerika. 2006, dit is Ronnie Milsap en It's All Coming Back To Me Now. Couldn't remember how it felt to be loved. I was standing on the edge of giving up. forgotten what life's all about. Oh, but thanks to you, girl, it's all coming back to me now. you down. shownieuws van week 32. Op donderdag 1 september treedt het Amerikaanse folkduo The Brother Brothers op in Tivoli Vredenburg. Deze heren worden ook wel de countryversie van Simon Garfunkel genoemd. Fan van deze muziek en wil je bij het optreden zijn? Ga dan naar de website tivolivredenburg.nl en bestel je kaarten. De CMC Female Artist of the Year en Golden Guitar winnares Christy Lamb is druk bezig met de opnames van nummers voor haar nieuwe album. De Australische countryzangeres verklapt binnenkort wanneer haar nieuwe album gaat uitkomen. Het nieuwe nummer Gold van Dirks Bentley is vrij recent uitgekomen. Dit nummer krijgt een plek op het tiende album van Dirks. Maar op dat album moeten we nog wel even wachten, want dat komt uit begin 2023. Het nieuwe nummer van John Rich heeft de titel Progress en kan zomaar een protestnummer genoemd worden. In zijn nieuwe nummer zingt John over wat er allemaal verkeerd gaat in de wereld. En dit leverde hem al een nummer 1 op bij diverse hitlijsten. En dat was het Nashville Show News van week 32. Ik zou zeggen, tot volgende week. Dag. Kick the dust up. Kick the dust up. Town. They're making that money grow. Tractors, plows with flashing lights, backing up a two-lane road. They take one last lap around. That sun up high goes down. And then it's on, come on, girl, kick it on back. Z71 like a Cadillac. <laughs> We go way out where there ain't nobody. Pack it on up Fill your cup up Let's tear it up, up And kick the dust up Kick the dust up Kick the dust up Bar downtown, they got a line Of people way out the door Ten dollar drinks, it's packed inside I don't know what they're waiting for Got me a jar full of clear and I got that music for your ear And it's like knock, knock, knock goes the diesel If you really wanna see the beautiful people <laughs> we go in. eens back on up, Fill your cup up. Let's tear it up, up. And kick the dust up. beneath the 32 bridge. Y'all'll be glad you did. Kick it. We go En dat was Luke Bryan. Kick the dust up. Lekker nummer hoor. Hier bij de Nashville Radio Show. Als ik je zeg dat de muziek die nu klaar staat van de duo Diane, Ellen Judd en Christina Kiminella is. Dan eh, zijn dat namen waarvan je denkt van... Hmm, ja, Judd, zou dat? Ja, inderdaad. Naomi en Winona Judd, oftewel de Judds. Ze zijn de maandartiesten van deze maand. Hun carrière begon in 1983 met het album Winona en Naomi. En het eerste nummer dat ze opnamen was de B-kant van het singeltje Hurt van Elvis Presley. En dat nummer dat is deze. Had a dream for the heart. Had a dream about you, baby. Je luistert naar Nashville met Astrid van der Kaai. Had a dream about me and you. Dit is de Nashville Maandartiest. Had a dream and I woke up crying. Well, I can try, but I just can't stop. and the time's dragging by tick tock. Oh, my heart, it just can't love no one but you. Well, I'm high and dry and lonely. I'm as lonesome as can be, and I stay. can't win And the weather's looking mighty grim Oh, my heart, it just can't love no one but you about you can't stop And the time's dragging by tick-tock Oh, my heart, it just can't love no one but you Oh, my heart, it just can't love no one but you de Juts en Had a Dream for the Heart. En de hele maand augustus hoor je hun muziek vaker voorbij komen in de show. Want ze zijn de maandartiesten van de maand augustus. Nu gaan we verder met heerlijke western swing. West of Texas is dit en Sound of My Heartbreaking. Ah. sound out wrong. Your heart is broken over matters of the world. Pride came in and took it all away. Sit alone and cry with you all day. Can't believe you took my heart along the way. all day. I can't believe you took my heart along the way. poor heart is broken over matters of the world. When pride came all the way. sit alone and cry for you all day. I can't believe you took my heart along the way. How I pray that you'll come back to me someday. Bring me back my heart along the way. Dat waren de Lovell Sisters met Along the Way. Volkmuziek hier bij de National Radio Show. En voor volkmuziek gaan we naar New Country. En nog uit Nederland ook. Van zijn nieuwste album Down in My Heart is dit The Marshall en Tell Me Where You Are. Maar nou, ik ben nog steeds hier. van het trio Chapel Hart Ze deden onlangs mee met America's Got Talent en kregen daar lovende eh, reacties op hun optreden. Dolly Parton en Loretta Lynn waren het ook mee eens en op social media kregen ze complimenten. En in september staan ze op het podium van de Grand Ole Opry. Dit is Chapel Hart, ik noemde hun naam al en dit is You Can Have Him, Jolene. A lot of beer, a lot of wine I spent so much time believing That that midnight phone stopped ringing But he'd leave the room Appleheart and en You Can Have Him, Jolene. En we gaan weer naar de digitale brievenbus. En daarvoor gaan we naar Amerika. Voor muziek van de vijfmansformatie Town Mountain. Die komen uit Asheville, North Carolina. Ze maken een lekkere mix van country rock en bluegrass. En dit is hun nieuwste single en die heet Lines in the Leaf. Just the watchman on his beat. From the shine of voor ons Spotlight album. En daarvoor gaan we naar Australië voor het nieuwste album van de vijfvoudige Golden Guitar winnares Amber Lawrence. Het album is een mix van new country, country pop en ballads. Het album heet Living for the Highlights en de eerste twee nummers die je gaat horen zijn Fill It Up en daarna I'm Coming Home. Dit is het Nashville Spotlight album. That was the hard year, but we made it. Barely slept, sometimes wept. raising babies. And when we got lonely, we filled the table with love and laughs. No need to ask for help or rescue from the ones who hold you high and always will. whatever Nashville Spotlight album. packed my memories, left the weather behind. The captain on the speakerphone is the sound that I have known an Aussie voice could make me cry. I'm coming home to the country and the lamb roast on a Sunday. Sitting around the kitchen table in the town where I grew up. When I fly over the harbor, my heart beats a little faster. Soon I'll get to hug my mother. Tell the world, tell the kitchen table in the town where I grew up when I fly Show. Old school for life, baby. Forget about the past and find some 58 gingen we naartoe met Don Gibson en Oh Lonesome Me. Nou, ik ben helemaal niet eenzaam hoor. Want ik heb jullie natuurlijk aan de andere kant van de radio zitten... die lekker luisteren hier naar de National Radio Show. We gaan nu verder met een duet tussen Hilde Vos en Dick van Altena... en Close to the Fire. En daarna de eerste nummer 1 hit van onze maandartiesten... The Judds en Mama He's Crazy. Sometimes life is like a cold wind it Can sweep you off your feet There's a fire deep inside That keeps me warm In the longest night Make me need you Make me love you You're my world, my one desire Life may tease you But love is easy When your heart refreshing current and classic country music.